En daarna van 8 tot 10 kun je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Greel. Van 10 tot middernacht is G-Style in Studio 1 met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 Daverende Donderdag. openingsuur van de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag is het weer tijd voor de bekendmaking van de donderdisc van vandaag. Vandaag tot middernacht komt hij in ieder programma een keer langs. Hij is vandaag van de Nederlandse band Monks Avenue en is getiteld The Rain en komt uit 2010. De donderdisc. Dit is de donderdisc van de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. de donderdis. Woo! diamond studded promised land. I want you to be my rockin' man. Cause here on earth Radio 501. Out of place, like a paper moon.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 lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice he's just got to find. Radio. 501. Wat is de leukste show op de radio? Dat is de Arwin en Tobit Show. De qua jongens van de vrijdagavond. De qua jongens van Radio 501. Zie je wel? Nou zullen we het hebben. Iedere vrijdagavond opmerkelijke zaken, heet shownieuws en veel muziek en nog veel meer lol. En als die eenmaal doordraaft maar. De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501. Hé hé, zijn ze even van de straat. Opgelucht? Ja. Iedere eerste vrijdagavond van de maand komt de Arwin en Tobit Show live vanuit Manifesto in Horen van 8 tot 12 uur. Je kunt erbij zijn. Toegang is gratis. Tweede ik weet niet waar jullie op wachten, maar uh, hier gebeurt niks meer. Geld terug! De zin en onzin op elke vrijdagavond met Arwin en Tobit. Tussen 8 en 11 op Radio 501.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 En dat is een programma van G-Style. Dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Radio 501 Daverende Donderdag. feeling was strong. Thanks, mom and dad. I'm a free man now, but I'm still around. Mom, dad, I'm still with. Om twee uur schakelen we over naar Studio 11 en kun je luisteren naar Donderslag van 2 tot 4 uur. Daarna van 4 tot 6 de Radio 501 Daverende Donderdag Show van Arwin, de brutaalste jog van Radio 501. En eh, zijn programma heet Afternoons. Vanaf 6 uur tot 8 uur is het tijd voor Barry met zijn reggae show Dreadlock. Vanavond om 8 uur start Rob de Greeuw met zijn programma Indie 501. En hij is in radio tot 10 uur. Na Indie 501 is G-Style in Studio 1 met zijn programma Geluid uit de Bunker. Hij is er van 10 tot middernacht. Meer informatie kun je vinden op www.radio501.nl of e-mail studio.radio501.nl 5 Is Radio 5. dream. I don't seek entertainment, just poultry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand.